Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft op een persconferentie in Brussel gezegd dat hij enthousiast is over het resultaat van de NAVO-conferentie. Hij zei dat de andere lidstaten ongekende verhogingen van de defensiebudgetten hebben toegezegd. Trump herhaalde dat de Verenigde Staten steeds veel te veel hebben bijgedragen aan het totale budget... en dat de andere landen nu veel meer aan defensie zullen uitgeven... Verder zei hij dat hij zonder goedkeuring van het Amerikaanse congres had kunnen besluiten om uit de NAVO te stappen, maar dat dit niet nodig is. De voormalige leider van Catalonië, Carles Puigdemont, wordt door Duitsland uitgeleverd aan Spanje. Puigdemont riep vorig jaar de onafhankelijkheid uit, waarna Spanje een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Hij vluchtte naar het buitenland en werd op 25 maart gearresteerd toen hij de Deens-Duitse grens overstak. Spanje wil hem berechten voor verduistering van overheidsgeld en rebellie. De uitlevering kan volgens de Duitse rechter op basis van verduistering, maar niet wegens rebellie. Gemeenten mogen geen uitsterfbeleid meer voeren voor bewoners van woonwagenkampen. Minister Olongren heeft dat besloten na kritiek van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die zeiden dat het terugbrengen van het aantal standplaatsen voor woonwagens tot nul in strijd is met de wet. Veel gemeenten proberen jarenlang de kampen zo klein mogelijk te houden of zelfs op te doeken vanwege ordeproblemen en criminaliteit. De huizenmarkt blijft oververhit, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Er staan steeds minder huizen te koop en de prijzen blijven stijgen. Huizen die te koop staan zijn ook snel weg, gemiddeld binnen 45 dagen. Dat is 16 dagen sneller dan een jaar terug. Volgens de NVM kopen daarom veel mensen al een huis voordat ze hun oude huis verkocht hebben.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 And now your song is ours. y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día camisa get your way. So sick of saying yes, sir, yes, sir. You're such an instigator. You wanna play the game. Take it or leave it. That's her, that's her. And I can't wait another minute. I can't take the look she's giving. Your body rocking.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 Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Vlucht weg naar een nieuw begin. Geef me de tijd. dagen vertragen tot ze stil en stilstaan. Geef me de tijd om mezelf te vinden. Ik maak alles goed met vrouw.